Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De persoon die vanmorgen is doodgestoken in de Albert Heijn in Den Haag... is een medewerker van dat filiaal. De mogelijke dader is daarna gelijk opgepakt in de buurt. Collega's zijn enorm aangeslagen, zegt deze verslaggever van Omroep West. Aan hun gezichtsuitdrukkingen te zien eh, lijkt mij dat eh, allemaal eh, wel het geval. Het is een, een trieste scène, echt veel tranen bij, bij de medewerkers. Er is ook iemand van de crisisdienst van Albert Heijn met een fluoriserend jasje aan. Eén ehm, iemand wordt arm in arm vervoerd richting de Universiteit Leiden. En ja, het zijn, het zijn trieste, trieste scènes. De supermarkt was net open toen de medewerker werd dood de omgeving is afgezet met linten. En collega's worden dus opgevangen in de buurt bij de Universiteit Leiden. Er raakte ook een agent gewond bij de steekpartij. Het kabinet en boerenorganisatie LTO overleggen vandaag verder over het landbouwakkoord. LTO heeft harde eisen gesteld over het aantal koeien dat boeren per vierkante meter mogen houden. Volgens verslaggever Lars Geerts is het drop of dronder voor het kabinet. Want er moet echt iets van een akkoord komen. Als dat niet zo is, wat heb je dan met z'n allen lopen doen al die tijd? Ten tweede, dan sta je toch wel als kabinet ook behoorlijk in je hemd. Want als zelfs vijf ministers en een premier het niet voor elkaar krijgen... ja, wat, wat doe je dan? Als ze iets overeenkomen, dan moet een andere boerenorganisatie er ook nog een klap op geven... voordat er een landbouwakkoord ligt. In Maasluis heeft een bestelbus vanmorgen de muur van een schuur geramd. Er vloog een wesp in zijn bus en de bestuurder werd gestoken. Daar schrok hij zo van dat hij de schuur niet meer kon ontwijken. Niemand raakte gewond. De pakketbezorger kwam er met wat schrik en een bult vanaf. En het is hartstikke droog de afgelopen maand... maar het is de penisplant in Diergaarde Blijdorp toch gelukt. Hij bloeit voor het eerst in 60 jaar. Ik las op internet dat die penisplant eh, was uitgekomen. Dus ik nou, dan kijken we eens even. Dit zie je maar twee dagen. Dan begint hij flink te stinken. Afgelopen week heeft Blijdorp een camera op de reuzenpenisplant gericht... die het hele groeiproces heeft gefilmd. Maar mocht je hem live willen zien en niet flauwvallen van de geur...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 Maar ruggen Loop maar wat mee te blaren. Van Campy tot de Loanesse. Vooraan in de Polonaise. Ge, ge, en ik. Now listen to the beat. A beat of the song, song. A buzzing in my head. Head like a bomb Listen to the beat.